tegen de kabelbedrijven Ziggo en Access for All. De Zweedse downloadsite is in Nederland verboden, maar de eigenaren negeren dat verbod. De rechter vindt dat de Stichting Brein wel individuele internetgebruikers voor de rechter kan slepen, maar niet de provider, want die doet niet strafbaars. In een buitenwijk van Athene is een journalist doodgeschoten die op het punt stond een onderzoek naar corruptie te publiceren. De journalist, de 37-jarige Socrates Giolias, was door onbekenden uit zijn huis gelokt. Daar werd hij door drie mannen zeker tien keer beschoten. Ooggetuigen zeggen dat de overvallers uniformen droegen van een bewakingsdienst of van de politie. De journalist werkte voor een commercieel radiostation in Griekenland en met zijn publicaties had hij veel vijanden gemaakt. De internationale gemeenschap heeft de missie in Afghanistan in het begin onderschat. Dat zei NAVO-topman Rasmussen aan de vooravond van de eerste internationale Afghanistan-conferentie die in het land zelf wordt gehouden. Hij verwees vooral naar het aantal gesneuvelde buitenlandse en Afghaanse militairen. Bij de alarmcentrale van de ANWB is goed te merken dat het vakantieseizoen is begonnen. Door het warme weer kampten veel automobilisten met hun koeling of accu. De meeste telefoontjes kwamen uit populaire vakantielanden als Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk. Veel klachten kan de ANWB telefonisch afhandelen, maar voor duizenden vakantiegangers moet bijvoorbeeld een hotel of garage worden gerekend, geregeld. In Den Bosch is een vrouw bij het inladen van de auto gewond geraakt. Haar man reed achteruit terwijl ze bij de open achterklep stond. Door de klap viel de vrouw in de achterbak met haar benen nog buitenboord. En de auto botste tegen de muur. De vrouw raakte gewond aan beide benen en moest met een ambulance naar het ziekenhuis. Het weer vanavond nog lang warm, maar vannacht wordt het zo'n 15 graden. Morgen overdag wordt het tussen 27 en 33 graden met veel bewolking.